Matters van Metallica. En daarvoor hoorde je Coldplay met Live in Technicolor. Karim, wat vond jij daarvan? Ik vond het een heerlijk nummer. Ja, welke? Allebei. Allebei. Ja, het zijn uh, inderdaad heerlijke nummers, vind ik. De laatste was wel best wel lang, hè? Ja, het is een lekker nummer, maar het komt door de lange intro. En outro. Ja, dat klopt. Zo dat ik eh, het, nieuws. Om uh, over een paar seconden. En daarna hoor je het laatste nieuws uit de Eredivisie. Met mij en Niels. En Gijs. Want Gijs is er ook. En ehm, ja, er is iets aan de hand met NAC. Positief, niet negatief. Dus ja, dat wordt er... Dat, eh, dat gaan we zo meteen vertellen. Grote primeer. Je hoort zo meteen eerst na, de, na het nieuws. Hoor je het nummer eh, van... Eh, ja, welk nummer hoor je? Bertol van Two and a Million. Dus die hoor je zometeen na het nieuws. Bertolf is trouwens ook eh, uit Nederland, hè? Oh ja? Ja, was een achtergrondzanger eh, bij Ilse de Lange. Oké, die, die is zo begonnen? Ja. Oké, dat is wel leuk. als je als achter, achtergrond begint en dan... Eh, Krijg je eigen plaat en uh, hits. Dat is heel leuk.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 Ze voorzien ontslagen, terugval in investeringen en oplopende wachtlijsten. De ziekenhuizen reageren ermee op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... waarin staat dat het ministerie de korting op de ziekenhuisbudgetten mag doorzetten. Het ministerie wil de ziekenhuizen korten vanwege overschrijdingen. Eerder had de rechtbank bepaald dat de korting niet mocht doorgaan. De ziekenhuizen overwegen in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof. Het Openbaar Ministerie voert voorlopig geen ontruimingen uit op basis van de nieuwe kraakwet. Eerst wil het de uitspraak van het gerechtshof over een nieuwe wet bestuderen. Het hof verbood gisteren de ontruiming van acht kraakpanden in Amsterdam, Leeuwarden en Den Haag. Volgens het hof is de nieuwe kraakwet in strijd met mensenrechtenregels... omdat krakers niet de kans wordt gegund om uitzetting bij de rechter aan te vechten. Vanwege de arrest ging vandaag een aantal ontruimingen niet door. In Amsterdam werden drie kraakpanden wel ontruimd op basis van andere regels. In de westelijke Sahara zijn elf doden gevallen bij de ontruiming van een tentenkamp van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario. 159 mensen worden vermist en 700 mensen zijn gewond. Dat zegt Polisario dat de westelijke Sahara onafhankelijk van Marokko wil maken. Marokkaanse militairen en politieagenten vielen het tentenkamp gisteren binnen. en werden onder meer helikopters en waterkanonnen ingezet. In het kamp zaten 20.000 mensen. Polisario bestaat sinds 1973. In 1991 werd een wapenstilstand met Marokko gesloten. De Verenigde Staten moeten nog heel wat werk verzetten om de betrekkingen met de moslimwereld te verbeteren. Dat heeft president Obama gezegd op zijn eerste bezoek aan het grootste moslimland ter wereld, Indonesië. Morgen houdt hij een toespraak in de grootste moskee van Jakarta. Daar zal hij waarschijnlijk opnieuw de hand reiken aan de moslims, net zoals in een toespraak in Cairo vorig jaar juni. Het weer vanavond in het zuidoosten wat regen.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 Nou, daar komt hij. NAC heeft een lening van 2 miljoen euro afgesloten bij een externe financiering. En Karim, wat ga je ons nog meer vertellen over NAC? Ja, want daarmee zijn de liquiditeitsproblemen verdwenen voor NAC. Eh, ze krijgen ook een, eh, een, een eh, nieuw bestuur. Chris van Eijnatten, hij maakt columns in het AD over voetbal. En gaat dus ook eh, nu NAC leiden. Dus hij stopt met zijn columns en gaat NAC leiden. En eh, een hele bekende voetballer, Pierre van Hooydonk, gaat ook eh, de, de, technische zaken, de voetbalzaken gaat hij doen bij, bij NAC. En ja, ik denk dat het wel goed is. Wat denk jij? Ja, dat mogen hopen van wel natuurlijk. Ja, dat moet ook wel zo. Maar... Nak is dus eh, op zich gered, want ze waren in problemen gekomen. Dus eh, ik vind het wel een, eh, een, een, heel goed, goede oplossing.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 Hoor, de drummer speelt een break. Je vindt de drummer toch zo'n echt een leuke vent. drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent.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 Je bent er wel en je bent er niet. Zoveel dingen waar je iets in ziet naast mij. En dat is nou juist de reden dat ik zoveel van je hou. Want dat ben Maar ik weet zeker, je komt vroeg of laat bij mij voorbij. En net als ik denk dat ik je ken, is het of je net weer anders bent voor mij. En dat is nou juist de reden dat ik zoveel van je hou. uren naar je kijken zonder dat je mij ooit ziet. Ik geniet wanneer ik zie dat jij geniet. Na na na na na na na na na na na na na na na die bij ons aan is geschoven. Zijn naam is Gijs Peters en die gaat ons wat vertellen. Nou ja, wij gaan hem interviewen. En nu eventjes voordat u gaat eten, nog een lekker nummer van U2 en Mary J. Blight met One. Is better? One Love uh, van uh, U2 en Blind. Heerlijk nummer. In de studio hebben we Gijs Peters. Hij uh, vertegenwoordigt hier de hockeyvereniging Rood-Wit. Gijs, welkom. Bedankt. En uh, Niels, wij gaan uh, Gijs interviewen. Dat klopt. Ehm, ja, zeg het eens, Krim. Gijs, hoe lang hockey jij daar al? Ehm, ja, ongeveer vijf jaar. Ik ben begonnen eh, vijf jaar geleden. Ik heb ook nog op Bloemendaal gehockeyd. Welke vereniging is leuker? Rood-wit, zeker weten. Bloemendaal is een beetje... Kakkers. Ah, ja. Nou, dat zal wel mee. Dat is op rood-wit hetzelfde. Ja, oké. <laughs> nou, is Aardenhout, hè? Hey, hey, hey, hey. Even rustig, Karim. Ja, maar eh, vertel eens wat. Eh, hoe ga je in de competitie? Nou, we zijn de voorcompetitie niet zo goed gestart. Ons team. De voorcompetitie? Ehm, ja, dus... Dus anders dan met voetbal? Je begint in een voorcompetitie en dan... Eh, daarna wordt het pas zeker welke competitie je pas gaat spelen. Okay. competitie hebben we niet zo goed gedaan, dus nu spelen we tweede klasse. Te welk team speel je? De A3. Nou, zo. Hoe lang speel je al? Hockey. Hoe lang? Zeven jaar? Zeven jaar, zo dat is een behoorlijke tijd. Ja, ik eh, voetbal pas één jaar, maar goed, daar gaat het niet om. En hoe lang eh, verwacht je nog door te gaan met hockey? Ik zou het nog niet weten. Ik weet nog niet of ik doorga met de heren, maar ik denk het wel. Het is altijd leuk. Lekker zuipen naar de wedstrijd. Je overweegt naar de dames te gaan? Stel ik je alcoholisten. <laughs> maar je overweegt naar de dames te gaan ik je gaat stoppen bij de heren? Ehm, onder de rolkies kijken. Sorry ik niet voor jou. Het is wel leuk onder de douche bij de dames mee hockeyen. Ja, maar je doucht niet zo snel bij hockey. Nee? Wat doe je dan? langzaam. <laughs> nee, en eh, kun je het meer vertellen over de vereniging? Hoeveel leden hebben ze? waarom zouden wij naar hockeyen, gaan Hockey bij Rood-Wit? Ja. Het is gewoon een hele goede sfeer op Rood-Wit. Gezellig. Ehm, iedereen is er altijd vrolijk. Doen ze nog activiteiten bij het hockey om? Ook soms, eh, ze organiseren toernooien. Hockeytoernooien ehm, dan? Ja, hockeytoernooien. Geen voetbaltoernooien. Nee, dat lijkt niet voor Nee. Ah, oké. Ehm, verder eh, organiseren ze niet veel. Maar feesten zijn er, AB-feesten. En, Wat zijn dat, eh, AB-feesten? Nou, gewoon feesten, schuimfeesten. Schuimfeesten. Voor de A en, die, de en B jeugd. En de dames zijn er dan ook? Ja, ook altijd. En, waar, waar houden ze die schuimfeesten dan? In het clubhuis. In het clubhuis? Het nieuwe clubhuis. Oh, ze hebben een nieuw clubhuis? Ja. En eh, waar is de vereniging? Want ik zei net dat het bij het Naaldenbos was, maar dat was totaal verkeerd. Het ligt ernaast. Het ligt ernaast. Ja, maar hoe kom je er? Hoe je er komt. Ja, Voor de luisteraars. Verslaan, dan sla je op een gegeven blik links af. En dan rij je rechtdoor ben de er eigenlijk. Dus wel waar het Naaldenbos zit, daar moet je richting die kant op. Ja, je moet richting het Nadelbos. Nadeveld. En eh, tegen wie moet je zaterdag of zondag? Ik weet niet wanneer speel je.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 ever say hey or remember my name. And it's probably cause you think you're cooler than me. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise.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 Yup. Yeah. Like I can't give you winter in the summer or summer in the winter. Miami in December, trying to look bored in them Dior. Dior, she probably is. Was acting shallow till she found out how deep in my pockets is.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 And it's probably cause you think you're cooler than me. I know I vowed to never do this again, but uh, I guess it seems to be the only thing I'm good at. Got something that you need to know. Be the real shit I never wrote. Can't hold it, gotta let it go. Know that I mean every note. Yeah. we was on the same page. Knew that it was wrong, but we And I know you never knew when you said I do that you would have to face all the pain. It's killing me, girl, that you have to live with this, live with the lies I tell. time, and it's my life. Feel like the right light, but it's really just my fears. And it still don't dry your tears when I say she ain't you. And I really love you more when you say if it's true, I'm you do it for. And I, I really don't have no excuse. I break your heart, make you cry. I just wanna say goodbye, and it's killing me. Ja, dat was Fooling Around van Usher. En daarvoor hoorde je Mike Posner met Cooler Than Me. Ja, we, zijn er nog steeds, hè? Nog een kwartiertje ruim. En eh, Gijs is er ook nog steeds. Dus we gaan even verder met het interview. Deel 2 dus. Deel 2. <laughs> Gijs, ik hoorde net, we zaten net te praten en ik hoorde net dat je ook nog hebt gevoetbald. ah dat klopt. Hoe lang? Um, vijf jaar denk ik. Vijf jaar. En, en waar? HFC. Oké, laten we maar stoppen. Nee. <laughs> Oké, bij HFC. Ja. En wat eh, was je? Aanvaller, keeper, spits? Ehm, ik was keeper en aanvaller. Mooie, mooie combi. Ja. Je hoort ook bij de tegenpartij. <laughs> nee, sorry. Niet. En eh, waarom heb je niet voor Allianz gekozen? dat is dus de Aardenhoutse vereniging. En het is dichterbij. Nou, omdat, omdat al mijn klasgenootjes vroeger op HFC gingen. En ik gewoon met toen bevriend was met hun natuurlijk. Meeloper. <laughs> en uh, ja, dan ga je snel al met je vriendjes mee naar HFC eh, was dat. Ja, dat klopt. Dat is een oude vereniging hè? Ja. wel een grote. Ja, maar goede, goede opleiding. Groter als uh, Allianz. Ja, dat klopt. Allianz is leuker, vind ik. Ja. Ik heb op Zandvoort gevoetbald. Ja, dat is niet zo leuk. Ja, maar Zandvoort, is gewoon niks. Ja. Sorry, sorry als je Zandvoort maar... Mijn broertje voetbalt dus dat is niks. Inderdaad. En eh, over hockey, hè? we hebben je net een heel, heel wat vragen gesteld over hockey. Maar um, wat is er echt, echt leuk aan hockey en wat onderscheidt het van voetbal? Want ik vind het meestal wel erg op elkaar lijken. Het lijkt ook wel erg op elkaar. Alleen eh, je bent meer een beetje eh, met je technische dingetjes bezig. Denk ik als voetbal. Want bij voetbal paas je de bal van meer. En hier kun je lekker pingelen. Ja, want voetbal is het verboden eigenlijk. Ja, bij voetbal moet je snel pasen. Ja, en um, wat, waarom kan bijvoorbeeld technische hulpmiddelen wel bij, bij hockey, maar niet bij voetbal? Hoe bedoel je? Nou, als je naar tv kijkt, hè. Eredivisie wedstrijd, bal, onderkant lat, wel niet over de lijn. En bij hockey heb je dan een videoscheidsrechter. Ja, nou alleen bij de EAL. Ja, en dat is? Dat is een Europese hockey league. Is de Champions League? Van, een soort eh, van, van hockey. Oké. En eh, hoe lang duurt het zeg maar voordat je, um, uh, ja, hoe noem je dat? Um, voordat je zeg maar zo'n beslissing hoort? Duurt het lang, duurt het kort? Nou, ze vragen het gelijk aan als ze eh, het willen. En dan duurt het 20 seconden ongeveer. Want Net met tennis. Ja. Hawkeye. Tennis is sneller, toch? Ja, tennis is sneller, maar daar is het allemaal met camera's gedaan. En hier moet nog een mannetje gaan kijken of het echt zo is. Ja, want hoe ziet het eruit? Wat? Dat, die, uh, die videoscheidsrechter? Nou, hij krijgt gewoon beelden van verschillende standen te zien. En trekt daar een conclusie, uit. Dus hij heeft, een of heeft heel veel monitors voor zich? Drie. En, want ik heb eh, één keer gekeken en toen hoorde ik ook het commentaar van de scheidsrechters over de speakers in het stadion. Klopt, dat is ook weer nieuw. Want dat, vond ik op zich, wel vet, op, op zich wel vet. Het is ook wel grappig om te horen. Ja. En eh, ja, ik ben, ik ben voorstander van camera's in het voetbalveld. Jij? Ja, ik ook. Ik, ik denk dat het eh, daardoor ook leuker en eerlijker wordt. Ja, want die Blatter... Ik weet niet of iemand die kent, Blatter, Sepp Blatter, ja. baas aan de FIFA. Ja die vindt het de charme van het spel als je zeg maar geen kamers hebt. En dat er alleen maar fouten worden gemaakt. Ik vind het echt niet kunnen. Want er gaat een paar miljoen in om en dan... Eh, er worden te grote fouten gemaakt. Ja. Bij kleine foutjes oké, maar bij grote fouten... Ja, ja. Engeland-Duitsland. ja. Leuke fouten werden daar gemaakt. Ja, dat klopt. Ja, mensen, we gaan nu luisteren naar Wesley Kai met You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. out to more than I can be. stormy I am strong when I am on your.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 Ja, hè? Ja. En eh, ja, we willen jullie bedanken. We, gaan, er, we gaan ermee ophouden nu. We zijn er vrijdag weer. We hebben honger. Ja, we hebben echt honger. We gaan lekker even naar de Vebo. Geen piep. Nee, wat is dat? Maar we gaan even naar we gaan lekker eten en eh, wij hopen jullie vrijdag weer te horen. Jullie luisteren natuurlijk het weekend in van 5 tot 7. Heerlijk programma, gemaakt door Niels en mij. En mij is Karim. Uh, eh, ons rest nog Gijs te bedanken. Gijs, hartstikke bedankt. Alsjeblieft, jullie ook bedankt. Alsjeblieft. Eh, misschien horen we wel heel vaker bij ons. Zou leuk zijn. En ehm, voor de rest, uh, Gijs, we hebben een cadeautje voor je. Je mag afkondigen of aankondigen. De laatste twee plaatjes. Ja, de laatste twee plaatjes. De laatste twee plaatjes zijn eerst Rihanna die Amo, Amo, sorry. <laughs> en Jan Smit leeft nu het kan. Ti amo. Te amo. amo. Wat een discussie. Komt-ie aan. Ja, er ging eventjes iets technisch mis. Um, ik ga het even oplossen. Komt ie aan. Na een dag van werken stappen wij samen in bad. Even nog de vraag van hoe heb jij het vandaag gehad? Dan een lange stelte als we flirten met elkaar. De spanning stijgt naar jouw ondeugende gebaar. Langzaam glijdt mijn hand af en belandt zo op je kont. Dan sluit jij je ogen, ik ga bijna door de grond. Zonder veel geluiden bouwen wij zo aan een feest. Tot de climax daar is en we als een beest. Mijn lieve schat, ik ben een prooi gevangen met liefde. Verover mijn lichaam en voel hoe ik jou verweer. Want schat, je bent zo mooi. Verlang naar mij als ik naar jou. Beantwoord mijn liefde. hartstocht met ons speelt Als ik je kus en jij me streelt Nat van de emoties, de bevrediging nabij Stap jij plots het pad uit en je lacht wat tegen mij Kan het niet geloven, deze droom is veel te kort Maar lang zal het niet duren voor het weer een feestje wordt Mijn lieve schat, ik ben je brood Over mijn lichaam haar weg, voel hoe ik jou verwen. Want schat, je bent zo mooi. Verlang naar mij als ik naar jou. Jij verrijkt mijn leven met je lichaam en je ziel. Daarom ben ik blij dat jij op deze jongen viel. Als ik iets mocht wensen in de zin van mijn bestaan, wens ik het gegeven dat je nooit van mij zult gaan. die verdwalen als de wind ze niet komt halen. Vliegen in een lange rij, onverwacht zijn mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Aha. Voetbal kijken ergens in een kroegje verderop. Ik was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het meer de bomen en het bos niet meer zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet Een nieuwe dag begint, is dus tijd om weer te gaan met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voor, zodat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Heb al twee jaar vrienden op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uur.